Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een chemisch bedrijf in Helmond woedt een zeer grote brand. Bij het bedrijf Adept Chemicals worden onder meer milieuvriendelijke antischuimmiddelen gemaakt... die toegevoegd kunnen worden aan verf, inkt en lijm. De brand brak rond kwart voor elf door nog onbekende oorzaak uit. Inmiddels is het vuur overgeslagen naar aangrenzende bedrijven. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, zegt de veiligheidsregio... Omwonenden hebben knallen gehoord, vermoedelijk van ontploffende tanks. In het gebouw staan volgens Omroep Brabant grote tanks met sojaolie en biodiesel. Gevaar voor de omgeving zou er niet zijn, maar omwonenden is geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Turkije stelt een onderzoek in naar een aanval van het Turkse leger in Noord-Irak, waarbij burgerdoden zouden zijn gevallen. Volgens Koerdische media kwamen bij de luchtaanval in het dorp Sargali tien burgers om het leven. Turkije zegt dat het een aanval was op een kamp van PKK-strijders en dat die beweging burgers gebruikt als menselijk schild. In verschillende Israëlische steden is de afgelopen avond geprotesteerd tegen de geweldsincidenten van afgelopen week. Donderdag werd een aantal bezoekers van de Gay Pride in Jeruzalem neergestoken door een ultra-orthodoxe Jood. Vrijdag kwam een Palestijns kind om het leven nadat zijn huis in brand was gestoken, vermoedelijk door radicale kolonisten. De oom van het kind sprak de demonstranten in Tel Aviv toe. Volgens hem gelooft zijn familie niet in geweld. De burgemeester van Tel Aviv riep het Israëlische kabinet op homo's gelijke rechten te geven. Aan de demonstraties deden duizenden mensen mee.